12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Europese regeringsleiders hebben ingestemd met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dat heeft EU-president Tusk bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat een lidstaat de EU verlaat. Als ook het Britse parlement met het vertrek instemt... dan bestaat de EU eind maart volgend jaar nog maar uit 27 lidstaten. Terwijl premier May spreekt van een nieuw begin voor haar land... noemt voorzitter Juncker de brexit een tragedie. En ook premier Rutte noemt het een nederlaag en een verlies. Het Britse vertrek uit de Europese Unie moet ook nog... door het Europees parlement worden goedgekeurd... en door de parlementen van de overgebleven 27 lidstaten. Het dodental van de bootramp op het Victoriameer in Oeganda is opgelopen tot 29. En waarschijnlijk zijn er nog meer doden, want er worden nog mensen vermist. Het schip kapseisde gisteren in de buurt van de Oegandese hoofdstad Kampala. Er waren veel te veel mensen aan boord. En de schipper kwam door het slechte weer in de problemen, zegt de politie. Zo'n 40 opvarenden konden worden gered. Op het Victoria-meer vergaan vaker schepen. Twee maanden geleden kwamen nog ruim 200 mensen om het leven toen een boot plotseling zonk. Rusland zegt dat opstandelingen in Syrië gisteravond laat... vanuit de gedemilitariseerde zone in de provincie Idlib... raketten met chlorine hebben afgevuurd op de miljoenenstad Aleppo. Zeker 46 mensen zouden gewond zijn geraakt. De Russen zeggen dat de aantal kwam vanuit een gebied dat gecontroleerd wordt door rebellenbeweging Al-Nusra. Maar de rebellen zeggen dat ze geen gifgasaanval hebben uitgevoerd op Aleppo en spreken van leugens. Het Malinese leger heeft de dood bevestigd van Amadou Koufa... een van de leiders van de voornaamste terroristische beweging in Mali. Een legerwoordvoerder meldde dat Koufa is omgekomen... bij een actie van Franse militairen, donderdag in Centraal Mali. De Franse regering zegt dat daarbij zeker 30 extremisten zijn gedood. Frankrijk heeft duizenden militairen gelegerd in Mali. Nederland trekt zich volgend jaar terug uit dat land. Het weer. Het is bewolkt, maar het blijft nagenoeg droog. Het wordt een graad of 5. Morgen blijft het grijs en kil bij dezelfde temperatuur.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 En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op aanwb.nl/slash autoverzekering.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 I'm always walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway. Well, that's just my way of saying. I stopped to see a weeping willow crying on his pillow. Maybe he's crying for me. And as the skies turn gloomy, that wind whispers to me, I'm lonesome as I can be. I go out walking after midnight, out in the starlight. Samaritan. ZFM op zondagochtend. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter Den Boer. Ik startte met Madeleine Peru, Walking After Midnight. Ik ga in dit eh, stuk ga ik, eh, ook weer veel vocaal draaien. Ook veel Nederlands en de combinatie daarvan. En ik heb een blokje verdeeld over eh, dit uur... met opname van oude opname van de Dutch Winkelers Band... met allemaal verschillende zangeressen, Nederlandse zangeressen. Maar eerst gaan we naar Herb Ellis, een gitarist... die eh, beroemd is geworden door zijn lidmaatschap van het trio... van eh, ja, Oscar Peterson. En hij, Oscar Peterson die had een trio zonder drummer uh, Oscar Peterson zwart, Ray Brown zwart... in de tijd dat er nog heel veel rassenscheiding was. En Hub Ellis blank, die trad daartoe tot het trio. En dat gaf heel veel gedoe. En eh, dat was ook een beetje wel een statement. Hij is daar eh, groot geworden. En uh, kenners zeggen dat dat trio uit die periode... Oscar Peterson, Ray Brown en Herb Ellis, dat dat de top was van eh, alle pianotrio's ooit in de geschiedenis. In ieder geval heeft hij ook heel veel solo gedaan. En we gaan nu luisteren naar Herb Ellis met zijn gitaar in het stuk dat hij zelf heeft gecomponeerd, Patty Cake. Colors Band met eh, onmiskenbaar Rita Reis. En straks ga ik nog meer draaien met allemaal andere zangeressen. Ik ga nu iets opzetten. Oscar Moore, gitarist, zanger This Will Make You Love. This will make you laugh. I stake my dreams on you. This will make you laugh. They never did come true. I took a chance on the one romance and vowed it couldn't miss. I should have known to never judge a heart by a kiss. This will make you laugh. I once believed in you. And for all my love, you didn't see it through. the fools, I break the rules. I love you still, you see. This will make you laugh, but it's not funny to me. this will make you laugh. But it's not funny to me. Prachtig. Oscar Moore, This Will Make You Laugh. Dutch Winkelers Band met nu de zangeres die ooit een hit scoorde in de popgenre in de jaren 60. Dans je de hele nacht met mij, Karin Kent. Maar hier zingt zij samen met de Dutch Swing waarin wij ook nadrukkelijk horen de gebroeders Kaart... het stuk Come On Baby... with you. Oh, hey, hey, baby, I want to talk with you. they try. En van Karin Kent naar de Jan Molenaar Big Band. Een eh, inspirerende orkestleider die jarenlang zich eh, inzet en heeft ingezet... voor de ontwikkeling van de big band muziek. Eh, voornamelijk muzikanten uit de kop van Noord-Holland... maar ook aangevuld met grote jongens zoals Loet van der Lee. En we gaan nu luisteren naar een stuk Whirly Bird. Dick Balthaus soleert op de piano. Pablo de Haas op de tenorsact. En Joost Kesselaar op het slagwerk. De Jan Molenaar Big Band. Na naar Big Band. En we gaan weer terug naar de Dutch Swing in de bezetting van 1965. En nu met als zangeres Francis van Roy En die zingt eh, de narigheid vanuit haar bed. Die ligt under a blanket of blue. bit of blue. Just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet Rose. summer night's magic controlling me so. The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear. Covered with heaven above, let's dream a dream of love for two. under a blanket of blue. Tonight would be tragic if you weren't here to share it, my dear. Covered with heaven above, let's dream a dream of love or two, wrapped in the arms of sweet romance, black and blue. Under a blanket. of Blue. Ja, Under a Blanket of Blue. Dat was eh, ook weer een zangeres... Francis van Roy... bij de Dutch Winkelers Band. We gaan nu luisteren naar eh, meneer John Hendricks. Een Amerikaan die eh, ook Erg bluesje zingt een artiest van de bovenste plank. Precies een jaar geleden overleden. En uh, eh, wij gaan bij hem luisteren naar een eh, stuk waar de droefheid ook afspat. Do you call that a buddy? Took him to my house, set him down at my table, gave him all the food and drink that I was able. Well, he ate my chicken and he drank my tea. Then he tries to tell my gal she ought to split from me. How do you call? that a buddy? No, no. Well, could that be your buddy? No, no. I believe I'll shoot my buddy. Cause he's such a dirty cat. Well, he smiles in my face, but he ain't my friend. That's just his way to get me to let him in. Then, after he done ate and drank for free, then he tries to tell my gal she oughta split from me. Now, do you? nobody. No, no. Well, could that be your buddy? No, no. I believe i my buddy. Yes, yes. he's such a dirty cat. Well, if I had 15 cents, I would loan him a dime. Just because I thought he was a friend of mine. Now, if I had 10,000 donuts, darn his soul, well, I wouldn't even give him a donut. nobody. Oh no. Well, could that be your buddy? No, no. I believe I my buddy. Yes, yes. Cause he's such a dirt. John Hendricks. We gaan nog iemand laten horen bij de Dutch Swing College. En dat is eh, mevrouw Lady Wessel. Ook een opname met 65. De St. Louis Blues. I hate to see the evening sun go down. Yeah. I hate to see the evening sun go down. Cause my baby, he done left this town. And feeling tomorrow like I feel too. feeling tomorrow like I feel today. I'll pack my trunk, make me get away. Dan gaan we naar de Nederlandse zanger Ronald Douglas. Die eh, prachtige opname heeft gemaakt met het trio van Rob van Bavel op de piano, Henk Haverhoek op de bas en Hans van Oosterhout op het slagwerk. Allemaal jongens die hier eh, in de loop van de geschiedenis zijn meerdere keren zijn verschenen in eh, theater De Krocht. In het programma Jazz in de Krocht. En op deze cd worden ze, wordt hij en het trio, worden ze nog eens eh, aangevuld met grote jongens. Natuurlijk ook allemaal van Nederlandse bodem. Bart van Lier op de trombone. Ferdinand Povel op de tenorsax. Jesse van Ruller op de gitaar. En Angelo Verploegen op de flugelhoorn. En ik ga laten horen Ronald Douglas. I'm afraid this masquerade is over. Your eyes, they don't shine like they used to shine, and the thrill is gone when your lips meet mine. I'm afraid the masquerade is over, and so is love, and so is love. Your words, they don't mean whatever they used to mean. They were once inspired, and now they're just routine. I'm afraid the masquerade is over, and so is love, and so is love. I guess I'll have to play Bonacci and get myself a clown's disguise. Can I've learned to laugh like Pagliacci with tears? aan toevoegen. Ronald Douglas. Ik ga nog één keer iets laten horen van de Dutch Swing... met een Nederlandse zangeres. En dat is een opname uit 65. En daar horen we als zangeres Connie van der Bos... Someone to Watch Over Me.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 Nou, natuurlijk zou ik zeggen... om vijf uur gaan we naar eh, de Agatha-kerk... want daar treedt het projectkoor Zandvoort op. En als we verder weg willen... dan eh, gaan we vanmiddag kunnen beluisteren in Hillegom in Villa Flora. Dat is eh, volgens mij restaurant Flora. Of hotel Flora zelfs. Eh, de Jazzy Sunday Afternoon met het vaste combo. En als solist treedt erop Frits KT. En in Haarlem zouden we nog om vijf uur kunnen gaan... naar Taverne de Waag aan de Damstraat. Want daar treedt het Ad van der Veen trio op met folkachtige muziek. Ik ga wat draaien. Nog één keer komen we terug bij eh, Duke Ellington. En dat is een compositie die natuurlijk ook heel veel gespeeld is. Maar natuurlijk niet zo mooi als nu vertolkt wordt door Lou Rawls. Just squeeze me. Treat me sweet and gentle When you say goodnight Just squeeze me, but please don't tease me. Hey, baby, I get sentimental when you hold me tight. Why don't you squeeze me, baby? I don't want you to tease me. I've been missing you since you went away, singing the blues away today counting the nights and waiting for you. I'm in the mood to let you know I never knew I loved you so. Please say you love me too when I get this feeling. I am in ecstasy. Why don't you squeeze me, baby? But please don't tease me. the blues away each day, counting the nights and waiting for you. I'm in the mood to let you know I never knew I loved you so. alweer bijna tegen het eind van deze uitzending. Eh, dat vliegt als voorbij. Ik hoop dat iedereen het gezellig heeft gevonden. Een leuk en mooi en er iets aan gehad heeft. Dat het een bijdrage heeft geleverd aan het, de voortgang van deze dag, zullen we maar zeggen. Nou, ik maak er eh, zelf ook nog een verwendag van. Er is altijd wel iemand die het volgende stuk eh, heel graag wil horen. Nou, dat weet ik wel zeker. ik draai het in de eerste uur The More I See You, vertolkt door Sarah Vaughan.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 And so it goes. I See Hoe vaak ik je ziet, daar kan je van alles invullen. Het laatste stuk. Fijn dat u er was. Tot volgende week. Dan zit een collega van mij hier om weer prachtige plaatjes te draaien. Ik ga sluiten met een welgemeend... Great Having You Around Me. En gespeeld door Kenny Ball en his Jasmine. Dag. was great having you around. You made it such a swinging scene. You made it, and it's really been great having you around.